Jan van der Putten met het NOS-journaal. De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan... waardoor criminelen hun gang kunnen gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse politiebond NPB... dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De vakbond heeft gesprekken gevoerd met zo'n 400 rechercheurs... die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen. Nederland is volgens hen uitgegroeid tot een narcostaat... waar drugshandel de vrije loop krijgt... en criminele groepen vaak met rust worden gelaten. Sinds een kritisch rapport van twee jaar geleden is er volgens de NPB weinig gebeurd. De bond wil er snel zeker 2000 rechercheurs bij. Door een technische storing zijn op meerdere snelwegen in Noord-Holland de spitsstroken dicht. Rijkswaterstaat heeft problemen met de bediening van de camera's. De stroken blijven daarom uit voorzorg afgekruist. De storing leidt tot files op de A1, de A6, de A7 en de A9. Gisteren waren er ook al problemen met de spitsstrook van de A9. Toen was er een storing bij de verkeerscentrale in Amsterdam. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is vanochtend waarschijnlijk weer operationeel. Het ziekenhuis had veel last van de stroomstoring die gisterochtend Arnhem en omgeving trof. 52.000 aansluitingen hadden toen geen elektriciteit. Het Rijnstatenziekenhuis kreeg problemen met onder meer de telefooncentrale en het computernetwerk en sloot daarom de polykliniek en de operatiekamers. Die gaan dus weer open. Door aanhoudende bombardementen en beschietingen door het Syrische regeringsleger zijn in de rebellenenclave oost Gouta zeker 94 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meer dan 300 gewonden, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. oost Gouta wordt er sinds 2013 belegerd en de situatie is er volgens de VN nijpend door grote voedseltekorten. Het weer van het noordoosten uit steeds meer zon. Het wordt een graad of 6. Vanaf morgen zonnig en s'nachts lichte tot matige vorst.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 Verder wat aanrijdingen op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht 16 eh, kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, vertraging nog altijd een uur. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Emnes 11 kilometer.